Dik de Hark met het NOS Journaal. Radko Mladic mag aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd. Voor onze rechtbank in de Servische hoofdstad Belgrado staat niet zijn uitlevering naar Nederland meer in de weg... en is hij fit genoeg om naar Den Haag te gaan. Mladic werd gisteren aangehouden in Servië. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden in onder meer Srebrenica. Het Air France toestel dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan crashte is binnen een paar minuten van grote hoogte in zee gestort. Dat blijkt uit vluchtgegevens van de twee zwarte dozen van het vliegtuig toestel vloog op een hoogte van 11 kilometer toen het last kreeg van hevige turbulentie. Daarna ging het vliegtuig snel naar beneden, hoewel de motoren nog goed werkten. De piloten hebben vier minuten geprobeerd het vliegtuig onder controle te krijgen voor het neerstorten. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Bij de ramp kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag niet door, door uit de angst voor ongeregeldheden. De politie zegt dat de kans groot is dat de rivaliserende motorclubs op de landelijke motordag af zullen komen. Burgemeester van Arnhem, Paulien Krikke, zegt dat ze de dreiging uiterst serieus neemt. Daarom zou de gemeente geen andere keuze hebben dan de dag niet door te laten gaan. Ieder jaar komen zo'n 30.000 bezoekers op de Harley-dag af. Er rijden dan ruim 4.000 Harleys door Arnhem. Een Britse jongen van 16 is de jongste bergbeklimmer ter wereld die alle hoogste zeven toppen in alle werelddelen heeft beklommen. Op zijn elfde beklom hij als eerste de Kilimanjaro in Afrika. Gisteren bereikte hij de top van de Mount Everest. De Brit heeft daarmee een record verbroken van een Amerikaanse jongen die had op zijn 17e alle zeven bergtoppen beklommen. Onder bergbeklimmers is het beklimmen van de zeven toppen een van de grootste prestaties. Het weer buien, maar geleidelijk vanuit het westen droger en meer zon. Verder veel wind bij maximaal 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, in de noordelijke helft kans op wat regen. Maximum temperatuur dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files van 4 kilometer en langer op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 11 kilometer. De rechte rijstrook is voorlopig dicht door een ongeluk. Het gaat nog zeker een uur duren. Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer en richting Den Haag bij Zoeterwoude Dijk 5. De A10 West voor de Continental 5 kilometer.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 Even voor 5 uur weten we wie de beste is in Europa. 21e jaargang weer van deze hitlijst. Vandaag 27 mei. En de 27 mei brengt ons weer ook bij de 21e aflevering van de 21e jaargang. Met in de lijst deze week 16 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en ook nog eens 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook natuurlijk 4 uit de lijst moeten eh, verdwijnen. Chris Brown doet dat met Yeah Yeah Yeah na 16 weken. En 14 weken voor uh, Jesse J en B.O.B. in de price tag. En 13 weken Nelly en Kelly Gone. Even Lafine en What The Hell stopt ook na 13 weken. En deze week twee snelste stijgers. California Kingbed van Rihanna doet het erg goed. En ook Bob Sinclair en Rafael Cara voor L'Amour. Beide gaan 9 plaatsen omhoog. De Black Eyed Peas die zijn wat minder op dreef. Die zakken namelijk 11 plaatsen en zijn daarmee de snelste daler. Maar niet getreurd, ze staan er ook nog eens 16 weken in en zijn daarmee het langs genoteerd. Hij gaat zo meteen dus nog even voorbij komen. We beginnen onderaan de lijst met één van de binnenkomers. De opvolger van Miami to Ibiza en One. Save the World. Hij valt niet te vergelijken met One of Miami to Ibiza. En dat was ook een beetje bewust gedaan, anders uh, eh, Well. En ook de vocalen die zijn nou anders dan we gewend zijn eh, van de Swedish Hout Mafia.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 En over het hele internet wordt de nieuwe single van Cascada al vergeleken met California Girls van eh, Katy Perry. Niet helemaal gek, want dat deuntje van San Francisco dat lijkt erg op de melodie van Perry's nummer. Eh, is het nou meteen echt een kwalige, twaalige zaak als zij eh, twee liedjes gelijkenis vertonen? Zolang ze beide goed klinken, vind ik het niet heel erg als de platen een beetje op elkaar lijken hoor. Het wordt geen harde clubganger van eh, Cascada, maar een frisse zomerplaat. Niet bepaald vergelijkbaar met eerdere singles ook van de Cascada.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 Just Can Get Enough. En in die 16 eh, weken zijn ze langzaamaan weer weggezakt naar beneden. En deze week zelf zak het van 26 naar 37. 38 vonden we Kate Perry en Kanye West en de single E.T. 16 weken lang in de lijst en zakken van 32 naar 38. Op 37 vinden we dan eh, Alex Caudino. Die wist onze harten afgelopen nazomer met de zeer fijnproevende productie in de vorm van I'm In Love weer te veroveren. En eerder eh, waren er al beelden te zien van een nieuwe knaller die Alex Caudino eh, zou gaan doen. Een discotheek in New York City was het toneel van de première van What A Feeling. Een plaat à la I'm in Love. Net zo goed en misschien zelfs nog wel beter. En op de nieuwe single van het toekomstige album Magnificent worden we een eh, zangeres die stem ook uitermate geschikt is voor dance tracks. We hebben het over de dame Kelly Rowland, wiens eh, carrière op dit moment van spreken wel een eh, duwtje in de rug kan gebruiken. Ze is druk bezig om weer overal in de hitlijsten terecht te komen. What a Feeling zou ook de radio's weer een paar maanden zoek moeten houden. Deze plaat kan zeker niet onopgemerkt de revue passeren. Al dus verschillende voorraads op internet. En dat bleek ook, want langzaamaan komt de plaat binnen in de hitlijsten van Europa. Tellen we alles bij elkaar op in Europa, komen we op nummer 36. Alex Cardino aan met Kelly Rowland. En what a feeling! usually kennen met de hitsingle Animal, de Neon Trees. Alle bandleden die zijn trouwens lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. En uh, ja, een van die laatste dagen, althans een van de eerste dagen, dat was 1983, althans het geboortejaar van de liedzanger van de Neon Trees. En daar zongen ze over op nummer 35. In de tweede week gaan ze ook nog eens twee plaatsen omhoog. De hoogste binnenkomen vinden we even voor half vier op vrijdagmiddag alweer op nummer 34. De man die wij kennen van hitsingles als I Don't Want To Be, Chariot en I'm In Love With A Girl. En natuurlijk over eh, de Gavin DeGraw. Naast deze hits wist de geboren Amerikaan ook nog eh, met drie andere nummers de top 40 te bereiken. je zou kunnen zeggen dat Nederland toch wel gecharmeerd is van deze Gavin DeGraw. Voor een paar maanden komt hij met een eh, nieuw album Squatter. De eerste single daarvan die heeft een titel en die titel die luidt Not Over You. Tijdens de zomer zal de zanger eh, mee gaan toeren met Maroon 5 en Train. En natuurlijk zal ook Not Over You dan zijn eh, voornaamste act gaan worden op Das Podium. Ondanks het eh, droevige thema is het toch een levendige, levendige en dynamische plaat. Radio geschikt en zonder twijfel zeker in Nederland een potentieel succes. Het nummer heeft al deze positiviteit te danken aan de producer Ryan Taylor. Die uit zichzelf sterk naar voren komende piano- en drumpartijen... De hoogste binnenkant van deze week dus op nummer 34. Naam is Gavin DeGraw. Single heet Not Over You. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Hè? De hitlijst van Europa. that's where I have to go. To see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you and listen to the much is understood And I realize if you ask Not over you Gavin de Grohl met zijn nieuwe single Not Over You Ondertussen alweer half vier tijd voor... Uh... Westkust weerbericht. vandaag blijft het droog en schijnt de zon. Die wind die waait uit het noordwesten over land eh, meestmatig aan zee zelfs wat krachtig. Temperatuur vanmiddag niet hoger dan een maximale 15 graden. Vanavond en de komende nacht profiteren we dan van een uitloper van het eh, Azoren hoge drukgebied. Nou, er blijft het droog en we hebben een afwisseling van eh, wolkenvelden. Wel een hoop flinke opklaring ook. De wind die gaat uit eh, het zuidwesten waaien, overland matig aan zeekrachtig. Temperatuur daalt naar een graadje of 9. Morgen heeft de bewolking wel de overhand en vooral in de ochtend valt er wat lichte regen en motregen. Veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. In de middag blijft het wel weer overwegend droog. Zaterdagavond kans opnieuw lichte regen of motregen. Een zuidwestenwind dan die waait matig tot krachtig. Een temperatuur die stijgt naar een eh, maximale 17 graden. Zondag blijft het droog en aan eh, bewolkt begin schijnt met name in de middag de zon wel weer flink. De temperatuur zal zondag stijgen naar een eh, maximale 19 graden. We gaan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Vorige week kwam deze dame binnen. deed dat op nummer 38. Deze week gaat ze verder omhoog naar, 8, of, naar 33. De dame heet Lady Gaga. De single heet The Age of Glory. Het ritme van Zandvoort. Voor ZFM. Short van Dam. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl going out heren van Simple Plan samen met Natasha Benningfield. De single Jetlag in de derde week omhoog van 36 naar 31. Dat betekent voor ons dat wij even achterom gaan kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. De Swedish House Mafia Save the World kwam nieuw binnen op 40. 39 ook een nieuwe plek San Francisco van Cascada. 38 zes plaatsen vlies in de 14e week Kate Perry, Kanye West en E.T. De Black Eyed Peas Just Can't Get Enough. In de 16e week zak het van 26 naar 37. Alex Cardino en eh, Kelly Rowland, What a Feeling, opnieuw binnen op 36. Van 37 omhoog naar 35. In de tweede week de Neon Trees, 1983. Lady Gaga, die Age of Glory, kwam ook vorige week binnen. Toen op 38, eh, nu omhoog naar 33. En dan vergeet ik er inderdaad 1 op 34. Gavin DeGraw, Not Over You. Hij kwam ook een nieuw binnen als uh, hoogste binnenkomen. Op 32, 10 plaatsen verlies in de 15e week voor Lady Gaga, Born This Way. En op 31 hoorde je Simple Plan en Natasha Bedingfield en Jetlag. Vijf plaatsen winst voor hun dus in de derde week. Op 30 vinden we dan ook weer een plaat die winst heeft gemaakt. In handen van uh, Charisse en eh, Bruno Mars. En die heet eh, Before It Explode in de vierde week omhoog van 33 naar nummer 30. zij wel de oudste dame is op dit moment uit The Breakdown. Anita Meijer. Ondertussen al 66 eh, jaar. Toen ze deze plaat zelf opnam, Why Tell Me Why, dat was eh, in 98. Toen was ze dus eh, een kleine 13 jaar jonger, ergens in de 43. Nu heeft ze de beurt even aan Giuliano gegeven om wat met die plaat te doen. En die heeft er toch een Europese hit van weten te maken. Met z'n tweeën staan ze nu 7 weken in de lijst en blijven staan op nummer 28. En voor op nummer 30 Cherries en Bruno Mars Before It Explode. Een van de platen die het eh, goed doet op dit moment. Althans, zes plaatsen winst, dan ben je toch wel aardig op weg. Vorige week kwam deze dame binnen op nummer 30. Een van onze Roemeense schoonheden. Van 30 omhoog naar 24 gaat Alexander Stan en Mr. Saxo Beat. Betrouwbaar, maar wel origineel. Enrique Asha. Iglesias samen met Usher en The Dirty Dancer. Vier weken lang staan ze nu weer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 25. Deze week weer drie plaatsen verder, twee plaatsen verder omhoog trouwens, naar 23. Alexander Stern en Mr. Sexabeat hoorde ook. Twee weken staat zij in de lijst. Zij gaat ook omhoog. En wel van 30 naar 24. Zometeen nog één plaat voor je klaarstaan. Dan gaan we even een tussenpauze houden bij het nieuws. En daarna komen we terug en gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Of die plaat nog steeds in handen is van Alexis Jordan ehm, Happiness. Of uh, Snoop Dogg David Guetta die vorige week op 2 stonden. Nico Searchinger Don't Hold Your Breath. Dat was de nummer 3 van vorige week. Of is het een hele andere nog die eh, zelfs lager stond. Dat alles even voor de klok van 5 uur. In het volgende uur gaan we ook nog even kijken in de Nederlandse top 40. Na deze week in totaal alweer eh, vier nieuwe binnenkomers. Dus dat allemaal straks. Zoals ik al zei, ik heb er nog één voor je klaarstaan. De band die nu drie weken lang alweer in de lijst staat, luistert naar de naam The Baseballs. De single gaat van 31 omhoog naar 22. Het is niet de samenwerking met Gus eh, Guus Nee, Het is hun cover van 50 Cent zit Candy Shop. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop.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 Alright, get on top, bouncing around like a low rider I'm a seasoned rebel when it comes to the shit Work out rap that you can play with a stick I'm trying to explain, baby, best way I can A melt in your mouth, girl, not in your hands I'll take you to the candy shanty shop I'll let you lick the lollipop Pop the hat, girl, and don't you stop you Stop, keep going till you hit the spot Whoa. I'll take you to the candy shop Go on, taste what I got I'll have you spending all you got Keep going till you hit the spot Whoa it to me, baby, nice and slow Climb on top and right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I can through the dust, she's pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is the watching my thorns I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So seductive, you should see the way she it's a slow-mo on the floor when we grind I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Pop the hot girl and don't you stop. Stop, keep going till you hit the spot.